Nou, The winner takes it all. Slechte wedstrijd, Maar goed, maakt niet uit, We gaan we niet over voetbal hebben. Abba dus met de winner takes it all van het album Super Trooper. En, ehm, nou ja, meer informatie uh, over Abba nog wel even straks naar het nieuws. En zo, want we gaan natuurlijk vrolijk door met dit alles. Ehm, ja, we gaan naar het nieuws en het weer en eh, de boodschappen vooral. Ja, welke boodschap ga je doen? Ehm, ik ga even eh, toiletpapier halen. Even toiletpapier langs Sunparks.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 Dat heeft de Nederlandse ambassade gezegd. De twee waren vannacht van hun bed gelicht omdat ze met een groep andere vrouwen in oranje jurkjes op de tribune zaten bij de wedstrijd Nederland-Denemarken. volgens de Wereldvoetbalbond was dat een reclamestunt van bierbrouwer Bavaria. En die is geen sponsor van het WK. De FIFA heeft daarom aangifte gedaan tegen Bavaria op grond van een speciale wet die is aangenomen voor het WK. De vrouwen worden verdacht van het ontplooien van illegale commerciële activiteiten. Minister Verhagen heeft de arrestatie van de twee Nederlandse vrouwen bekritiseerd. Als de FIFA een probleem heeft met oranje jurkjes... dan moet de organisatie dat juridisch uitvechten met het bedrijf. Maar arrestatie is buiten proportie, zegt hij. De twee vrouwen hebben een borgtocht betaald van 1000 euro per persoon... en hun paspoorten zijn ingenomen. De rechtbank behandelt hun zaak op 22 juni. Het dodental door de overstromingen in het zuidoosten van Frankrijk is opgelopen naar 15. Er zijn 12 vermisten. Door hevige regenval in de Provence overstroomde rivieren. De problemen zijn het grootst rond de stad Draguignan. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en sommige scholen in het gebied zijn gesloten. Ook tientallen Nederlanders zijn door het noodweer getroffen. Vijftig Nederlanders hebben aan de ANWB Alarmcentrale gemeld dat hun auto, tent of caravan is weggespoeld. Voor zover bekend zijn er onder de Nederlanders geen gewonden. Op het grastoernooi van Rosmalen is Igor Sijsling uitgeschakeld. Hij is de laatste Nederlander in het, Engels, in het tennistoernooi. Hij verloor in twee sets van de Oekraïner Sergei Stergovski, die doorgaat naar de kwartfinale. Sijsling had in de eerste ronde Timo de Bakker uitgeschakeld. Ook Robin Haase overleefde de eerste ronde niet. Bij de vrouwen was Arantja Rus niet verder gekomen dan de tweede ronde. Het weer, vandaag veel zon en een stevige noordoostenwind. Het is tussen de 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland.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 er zit hier een technicus tegenover met een blauw oog nu, dames en heren. Hoezo? Die presteerde de plaats aflopen. Weet ik. <laughs> zit hier een technicus tegenover met een blauw oog. Want terwijl ik wil de eh, Beatles zit hier aan volk. Je wordt toch gek van hier. De hap! Ah. Vreselijke man. Ben vreselijke man ben je toch eigenlijk? Weet ik. Mooi hè? nee. Waarom niet? Ik haat dat. Goed zo. Ehm, mooi. Nou, we gaan eh, door met echte muziek, dames en heren. Want, uh, de, nou ja, hij heeft nu twee blauwe ogen, <laughs> trouwens. moet, je, niet schoppen? Nee. Nou, scherp meneer. Ja, ja, ja, nou, dames en heren, ik ga naar huis. Eh, ik, heb hem wel gezien. ik schijn eruit. Mooi nummer van Ria Valk over Zandvoort en Santé. Ah, je kan mij dat schelen. Vorige week hadden we noodweer. Ja, in de, in de, de, kan raar lopen. Nou, Oké, zullen we nu maar gewoon lekker eh, gewoon doorgaan met het programma? Ja, De Eagles. De Eagles met Live on the Fast Lane van het album Hotel California. leuk hè. Als je op onze huispagina kijkt, dan zit er één eh, vriend van, van ons. Eh, die dus eh, lid geworden is. Is Emily Lucy. <laughs> Lucy dan. Leuk is dat. Ehm, goed, live in a fast lane van de Eagles van het album Hotel California. Dames en heren, een nummer dat werd... moet ik weer even... Oeh. <laughs> ja, leuk is dat allemaal. live in fast lane, dames en heren. En dat werd geschreven door Joe Walsh. Don Henley en Glenn Frey. En de leadvogels waren Don Henley, is uiteraard Joe Walsh en de klavinet. Glenn Frey. Klavinet was zo'n toetsinstrumentje dat, eh, zeg maar, een elektronisch klaversymboltje. Daarom heette het ook klavinet. Stevie Wonder is, eh, heeft dat ook heel veel gebruikt. Eh, ja, dat had je dus in de tijd. Goed, wat gaan we doen? We gaan met ABBA verder natuurlijk, uiteraard. Van het eh, fantastische album Super Trooper. ABBA is een band die eigenlijk, of een ja, band, het was eigenlijk geen band, het was meer een vocalgroep. Want eh, alleen Benny Anderson speelde natuurlijk giga goed piano. Een fantastische toetsenman, die, die eh, Benny. En Björn Ulvaeus was wel gitarist, maar voor de rest zijn alle instrumenten die op de LP's van ABBA te horen waren, waren allemaal studio-muzikanten. En eh, elk nummer was wel bijna een andere bezetting. Dus het heeft bijna niet zo zin om dat allemaal te gaan vermelden. Het zijn toch allemaal namen die u waarschijnlijk niet kent. Ehm, maar goed, als u het wil weten, dan kijk je <laughs> gewoon op internet. dan weet je het zeker. Eh, ABBA werd gestuurd. Ehm, ja, de leden van ABBA die zaten al in eh, allerlei andere groepen voordat ABBA ontstond. Björn zat in een groep die heette de Hoot Nanny Singers. En Benny die zat in een groep die heette de Hapstars. En die Hapstars die hebben in Nederland ook nog wel een hit gehad met Sunny Girl. Ken je dat nog? Ja, een beetje je vast nog wel. Ja, tuurlijk. Sunny Girl was een hit van de Hapstars in Nederland. En dat was eigenlijk ook de enige hit die ze gehad hebben. Maar in Zweden eh, waren ze zeer groot, de, deze twee bands. De heren kwamen elkaar wel eens tegen om tour natuurlijk. En dan, eh, dat contact was erg goed. En ehm, ja, ze schreven ook al wel samen liedjes, Björn en Benny. En ehm, ja, eh, Agneta was eigenlijk al voordat ze bij ABBA kwam een hele beroemde zangeres in Zweden. En ook zeer geliefd. Ze schreef zelf ook muziek. Had al een aantal albums gemaakt. Voordat ze met eh, Björn trouwde en, de, en Benny met Anne Fried. Of met Frida. En zo dus... Eh, ehm, ABBA vormden. Frida, overigens nog, dat ook nog wel even leuk om te weten, was eigenlijk de enige niet-Zweedse in de groep, want Frida is in Noorwegen geboren. Iedereen denkt natuurlijk dat ze allemaal uit Zweden kwamen. Nee dus. Anna Frit ehm, die kwam dus uit Noorwegen. Daar is zij geboren. En de rest kwam dus inderdaad wel uit Zweden. Andante, Andante heet het volgende liedje van ABBA. Hier gaan ze. is Ruud, ga je Nee, nee, nee. Ik ging meestal te zingen, maar ik, ik meestal te janken, maar ik denk... Eh, hmm, hmm. ja, ik hoorde het. Ja, moet die microfoon weer opgezet. Zo ben ik ook alweer hoor. Ja, je ziet toch het rode lampje branden nu? Waar? Dat is van het stoplicht. <laughs> Oh, van het stoplicht. Ja, ja. Nee, ik rij altijd door rood. <laughs> Vandaar. Ja. Goed. Andante, Andante, dames en heren. ABBA van het album Super Trooper. Prachtige, prachtig album uit 1980. Eh, we gaan weer even zo'n kleine 13 jaar terug in de tijd. Vanaf 1980 dan natuurlijk. Want vanaf nu is het eh, veel langer. Ehm, ja, het is vanaf nu alweer 43 jaar geleden dat dit prachtige album van de Beatles uitkwam. En iedereen stom verbaasd stond over hoe goed die gasten eigenlijk wel niet waren. Het eerste ja, je moet eigenlijk zeggen een, een echt, echte studioplaat. Want het idee dat songs ook live uitvoerbaar moesten zijn... dat werd natuurlijk al bij eh, Rubber Soul en bij Revolver in de steek gelaten. Eh... Zit hij het is niet te geloven. Je raakt soms overspannen van iemand. Zit hij weer met zijn telefoon te spelen. Ja, goed hè? Ja. Goed. Um, wat gaan we doen? We gaan eh, een prachtig liedje draaien van eh, de Beatles natuurlijk. Een van de allermooiste liedjes van de plaat.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 Want die nummers zitten erg kort achter elkaar. Ook dat was eigenlijk alweer uniek aan deze LP. Dat er geen... Eh, afgezonderde bandjes in stonden, weet je. Dat heb je normaal op een LP. Maar deze loopt dus gewoon lekker door. Was ook om DJ's te pesten, denk ik, in de tijd. Want het was altijd moeilijk zoeken op die plaat. Goed, ehm, She's Leaving Home. Prachtig stukje eh, van Paul McCartney. En um, ehm, ja, nou, echt, eh, dat gaat u toch allemaal weer terugbrengen in je in jeugd. Ik hoorde die plaat in de tijd voor het eerst op Radio Londen. Dat zou ik nooit vergeten. Eh, toen had je natuurlijk al die piratenzenders, weet je wel. Radio Londen, Veronica, Caroline, eh, weet ik het allemaal niet. En ik hoorde hem voor het eerst op eh, Radio Londen. Daar ging hij dus eigenlijk in première. Die waren een van de eerste die die plaat hadden. En ja, dat was natuurlijk subliem. Prachtig mooi. Sergeant Pepper dus. Um, She's Leaving Home. We gaan door met... Um, wat gingen we ook weer doen? Eagles. Oh ja. De Eagles, Wasted Time. Ja, Wasted Time. Daar komt hij. De Eagles. where you stand with your little head down in your hand. Oh my God, can't believe it's happening again. Your baby's gone and you're all alone, and it looks like out on the street. And you're trying to remember how do you start it over? You don't know if you can. You don't care much for a stranger's touch, but you can't hold your man. Never thought you'd be alone this far down the line. I know what's been on your mind. You're afraid it's all been wasted time. The autumn leaves have got you. Th- Waste of Time, de Eagles. Prachtig. Wat geen waste time is. Wat dan? Als je nou op je computer zit, ga even naar huis. Ja, natuurlijk. Vinylzfm.huis.nl. Ja, dat is leuk. Sorry, ik moest eh, even spammen. Ja, natuurlijk. Is toch goed? Doe dat maar lekker. Het is gelukt, uh, Gelukt, staat er. Joepie. Joepie. Gelukt. Ja, we houden hem eh, goed bij, eh, dames en heren. En het is inderdaad zo, als ook op de huis te lezen is. Wil je een keer te gast zijn en heb je nog leuke vinyl thuis liggen? Nou, neem dan gerust contact op via onze huis eh, en, en dan kun je altijd, dan gaan we je gewoon inplannen als gast. En dat vinden we best leuk als iemand dat eens een keer doet. En vandaag is er geen gast, want ja, er waren wat het zou misschien niet doorgaan. niet eh, zo. Ah, joh, kan mij het schelen. Abba. Abba. Oh ja. <laughs> ABBA gaan we doen van het album Super Trooper. En daarvan draaien wij het ontzettend leuke liedje The Piper. vind het, ik vind het lekkere muziek gewoon. Hè? Is het ook? Ja, vind ik ook. Goed, uh, Super Trooper, dat album uit 1980. En daarvan hoorde u het liedje The Piper. Oftewel, de fluitist. Jawel. Goed, eh... Eh, even kijken. Ja, het is iets over half drie. Dat betekent de kraker van de week, dames en heren. En eh, de kraker van de week is altijd een single. Mm, een oude single waarvan we echt niet weten of de conditie nog wel <laughs> zodanig is dat, hij dat u nog muziek hoort. Of dat het alleen maar het knapperend haardvuur is. Hij moet wel op 45 toeren, eh, Alex. Dat je dat wel eens weet. Stefan Stills. Oh, oh. Nou ja. Stephen Stills draaien we. En dat nummer dat heet Love the One You're With. Hier is Stephen Stills. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration slip away. Cause you you're baby Baby, it's so far away. Well, there's a road in the distant land, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Don't be angry. good time to have you. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the twisted light. you're with. Love the one you're with. van de week. Die niet zo kraakte dit keer. Ik vond de man, nou hij kraakt anders best wel. Ja, nu ja. Ja, goed. Oké, okay, Stills. Ik ken hem allemaal. Eh, Stefan Stills begon eigenlijk in de tijd van uh, Buffalo Springfield. Daar maakte hij al deel van uit. Onder andere samen met Neil Young kwam natuurlijk de tijdperk van Crosby, Stills, Nash en Young. En dat eh, was natuurlijk een fantastisch tijdperk. En Stephen Stills maakte ook nog wat. Hij heeft ook nog een band gehad, die heette Menesses. En hij heeft ook nog eh, dus wat solo-projecten gedaan. En daar was deze single één. Ehm, eh, voorbeeld van Love, if you can be with the one you love, love the one you're with. Ja, if you can be with the one you love, love the one you're with. Dat wel een goede statement, toch? Als je niet eh, samen kan zijn met degene waar je van houdt, <laughs> dan, hou je gewoon van degene waar je mee bent. Ja, onze oplossing. Oké. Ehm, goed, wat eh, verder? Ja, we gaan naar de Beatles eh, weer natuurlijk. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Het legendarische album dat uitkwam in juni 1967. Prachtige plaat en maatgevend voor de popmuziek van die tijd. Want velen werden geïnspireerd door dit album, wat, eh, wat dat betreft echt een mijlpaal in de pophistorie was. Ehm, het volgende nummer dat, eh, is ook, zit ook weer een klein verhaaltje aan vast. Ehm, John Lennon heeft het geschreven en John Lennon schreef het naar aanleiding van een affiche dat hij ergens las over een soort circusvoorstelling. Eh, en dat eh, was dus eh, een circus, circusvoorstelling met, nou, met walsende paarden en trapezes en weet ik het allemaal niet. Allemaal dat soort dingen. En dat was dus allemaal een, een voorstelling die gegeven werd voor het benefit van een Mr. Kite. Ja, en dat las hij dus, eh, dat las hij dus op het, uh, dat affiche, dat las hij dus. En daar heeft hij dus dit nummer op gebaseerd. Eh, het leuke van dit nummer is eigenlijk, als extra informatie, dat je hoort hier een heleboel eh, zeg maar straatorgels, draaiorgels uh, door elkaar heen. En dat is een heel geklus klus geweest, want ze hadden toen nog geen computers en ze hadden geen uh, meer sporentechniek, althans en nog niet zoveel, we hadden er maar vier. En producer George Martin is dus echt dagen bezig geweest met allerlei bandjes van straatorgels in dit nummer te monteren. En ook nog zo zorgen dat het allemaal klopte met <laughs> wat de Beatles gespeeld hadden. Dus alles wat je, moet je eens nagaan wat een werk dat geweest is. Allemaal kleine bandjes met, met geluiden van van, draaiorgels erop, eh, straatorgels. En eh, die, eh, nou, die hebben ze dus in dit nummer gemixt. Omdat het natuurlijk het idee moest hebben van een, van een circusvoorstelling. Ik vind nou. het op de computer al lastig. Ja, nou dan moet je nagaan. ze, <laughs> toen moesten ze dat allemaal met vier sporen doen. Dus je had, wat een band was in vier sporen verdeeld zeg maar. En daar kon je dus om opnemen. En als je die gebruikt had, dan moest je weer met een nieuwe band beginnen. Nou, dat was echt een vrij... Ehm, kijk, tegenwoordig stelt het niks meer voor. Tegenwoordig eh, op de computer kun je net zoveel sporen gebruiken als dat je hebben wil. En zoveel mogelijk over elkaar heen zetten. Er zit wel een nou- maximum aan van 30 miljard. Ja, nou. <laughs> Oké, nou ja, kijk, je kijkt niet te pijn of meer, minder, hè? <laughs> Dus wat zo wezen. Maar goed, 30 miljard sporen. <laughs> Ik verzin ook wel wat, hè? Nee, maar dat, daar zit inderdaad misschien wel een maximum aan als je harde schijf vol is. Maar voor ja, de rest eh, is het ongelooflijk. Nou, we gaan er naar luisteren, dames en heren. Het is echt een fantastisch nummer. Eh, John Lennon zingt dus eigenlijk gewoon dat affiche van de circusvoorstelling van Mr. Kite. Het nummer Het heet dan ook Being for the Benefit of Mr. Kite. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, later Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate ten somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. was hem. The Being for the Benefit of Mr. Kite. En, eh, ik, ik, ik, zit me wel eens voor te stellen hoe dat allemaal... Er heeft uren studiotijd <laughs> in gezeten om dit allemaal zo voor elkaar te krijgen. Met al die bandjes en zo van die, eh, van die straatorgels, draaiorgels dus. Een soort theaterorgels, van die kermisorgels ook, weet je wel. Die had je vroeger op de kermis, toen ze nog geen cd-speler hadden uitgevonden. Dat je dus van die... Uh, Elke, elke kermisattractie had toen zijn eigen orgel. Ja, een groot ding, prachtig mooi. Goed. Um, ehm, Being for the Benefit of Mr. Kite. Dus van eh, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We gaan gauw door, want eh, anders dan... Eh, we hebben nog een kwartier. Ja, dat weet ik wel. Maar ik heb nog, de, nog een paar lange nummers gedachten. Ehm, en ik wil in ieder geval afsluiten met de Beatles. Dat, dat, dan pitchen we ze toch even allemaal omhoog? Ja, nee, doen we niet. Oh. We houden het gewoon origineel. Beatles. <laughs> prachtig nummer. Een van de mooiste nummers vind ik van deze plaat. Hotel California. En Dit nummer heet The Last Resort. Hier zijn de Eagles. She came from Providence, one in Rhode Island, where the old world shadows hang heavy in the air. She packed her hopes and dreams like a refuge. just as her father came across the sea. She heard about a place people were smiling. They spoke about the red man's weight, how they boxes, and Jesus people bought them. And they called it paradise, the place to be. heaven brought a neon sign. Jesus is coming. He brought the white man's burden down. He brought the white man's rain. Who will provide the grand design? What is yours and what is mooi vloerkleedje voor de open haard. Gezellig romantisch met je vrouwtje daar zitten. Ik zie het al helemaal voor me bij dit nummer. Ach, ken toch? Ja. Vind ik wel mooi, jij niet? Ja, prachtig. The Last Resort was dit van eh, de Eagles. Prachtige plaat. En daarmee nemen we afscheid van dit album. We gaan eh, snel opschieten, want ik wil dat laatste nummer van de Beatles toch wel proberen helemaal te draaien. Want juist die, die klap op het eind is zo leuk. Als afsluiting voor het programma. Maar dat gaan we <laughs> gaan proberen. ABBA nog even met Lay All Your Love On Me. Van het album Super Trooper. Maar ik moet even doorkletsen, want hij is nog niet klaar. En nummer 4 kan 2. Ja, daar komt hij dan, dames en heren. Yo, ABBA, Lay All Your Love On Me. altijd eh, een factor, hè? die tijd. Daar word je af en toe eh, gestoord van. Dan denk je, nou, lekker, maar dit nummer... Kunnen we niet gewoon 10 minuten erbij nemen? Ja, kunnen we best doen. Oké, maar ik wil graag toch proberen om het laatste nummer nog even helemaal te draaien, als dat lukt. Maar dan moet hij even razendsnel gaan zoeken, onze, onze Maurice. En het is lastig op Sergeant Peppers, omdat er, zoals ik al eerder zei, zitten geen bandjes tussen. Maar goed, we gaan afscheid van u nemen, dames en heren. We vonden het weer leuk om dat voor u te doen, Maurice Mulder en ik eh, gezamenlijk in deze vinyl. Ja, Nee, je moet verder terug. Je moet verder terug. Dit is al halverwege verder het nummer. Ja, dit is al oh. halverwege het nummer. Je moet even verder terug. Ja, hij moet even zoeken. Het is niet anders. Ehm, goed. Eh, we gaan het eh, proberen te doen allemaal. Want we willen natuurlijk graag het Day in the Live horen. Eh, het, een van die schitterende nummers van Sgt. Peppers. Ook zo'n nummer dat verboden werd in de tijd. Ja, dat is hem. Dat is goed. Helemaal goed. Prachtig Maurice. Fantastisch gedaan. Beatles, Day in the Live. Tot volgende week. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. face before. Nobody was really sure he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look having read the